Het is weer Kidsfestival bij kleertjes.com. Met kortingen tot wel 50%. Op speelgoed, alles voor de slaapkamer, luiers en de leukste outfits. Kleertjes.com. Alles voor je kinderen. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Als de sneeuw het toelaat, gaan er vanaf Schiphol vandaag weer vluchten naar Curaçao, Aruba en Bonaire. Ook kunnen gestrande reizigers daar weer terug naar ons land. Gisteren kon er de hele dag niet gevlogen worden vanwege de Amerikaanse actie in Venezuela. Dat ligt vlak bij de Caribische eilanden. Intussen is de opgepakte Venezolaanse president Maduro in een gevangenis gezet in New York. Op een filmpje is te zien hoe Maduro door een gang loopt. In het Engels zegt hij gelukkig nieuwjaar. Maduro wordt door Amerika verdacht van drugsterrorisme. Maar volgens sommigen is president Trump vooral uit op de Venezolaanse olie. Op allerlei plekken in ons land zijn auto's van de weg gegleden. Het kan door sneeuw en bevriezing nog altijd glad zijn. Daardoor ging het gisteravond en vannacht mis in bijvoorbeeld Os... waar een auto over de kop ging. In Deventer botste een auto tegen een boom... en in Barendrecht gleed een automobilist de sloot in. En in Berlijn zitten tienduizenden gezinnen al het hele weekend zonder stroom. Ook zouden sommigen geen verwarming hebben terwijl het buiten ijskoud is. De problemen in Berlijn hebben te maken met een brand waardoor stroomkabels kapot zijn. Het kan zijn dat het vuur is aangestoken door een linksextremistische groep. Het weer van Weer Online.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 It goes around the world, just la la la la la. It's all around the world, just la la la la la. It goes around the world, just la la la la la. It's all around the world. your husband is coming.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 Profiteer nu van 20% korting op alles van XXL Nutrition. Tot wel 50% korting op stijlvolle must-haves. Wat doe ik aan om het nieuwe jaar echt goed te beginnen? In de Zalando-app, daar vind je de perfecte look voor elke gelegenheid.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 Campina, voor een betere morgen. Creëer de mooiste basis voor jouw interieur met Karwei. Nu tot 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei, maak het mooier. we go let it all flow and give me turning up. Disclosure, Insomnia. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in darkness. No electricity, something's all over me, greasy. Insomnia, please release me and let me dream of making mad love to my girl on the heath, tearing off tights with my teeth, but there's no release, no peace. I toss and turn without cease, like a curse. Open my eyes and rise like these. At least a couple of weeks since I last slept, kept taking sleepers, but now I keep myself pet. But still, the night I write by candlelight, I find insight, fundamental movement so when it's black, that's insomniac. Take an original tack. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep, sleep, sleep, sleep. I can't get no sleep. sleep, sleep, sleep. it was me. I plead guilty and at the count of three, I pull back the duvet, make my way to the refrigerator.